Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet wil de helft van de rekening van kleine en middelgrote bedrijven gaan betalen. Moet voorkomen dat veel bedrijven failliet gaan in deze dure tijden van inflatie. Maar niet alle bedrijven kunnen die steun verwachten, zegt verslaggever Roel Bolsius. Het gaat echt om 30.000 eh, energie-intensieve bedrijven. En dan hebben we het eh, bijvoorbeeld ook over autoherstelbedrijven. Gewoon alle bedrijven die eh, eigenlijk heel veel energie nodig hebben voor de productie. Het steunpakket gaat zo'n 2,5 tot 3 miljard euro kosten. In Roosendaal in Brabant zijn vanavond vijf mensen opgepakt in een onderzoek naar drugshandel. De politie deed daar meerdere invallen, waaronder in een telefoonwinkel en een lunchzaak. Ook zijn twee auto's doorzocht en in beslag genomen. De politie kwam in actie naar meerdere overlastmeldingen. In Rusland lijkt een tweede mobilisatiegolf te zijn begonnen. Dat betekent dat steeds meer mensen worden opgeroepen om in het leger te gaan. Rusland noemt de oorlog tegen Oekraïne zelf nog steeds een speciale militaire operatie. In Moskou zouden invallen zijn gedaan in hotels en hostels... waar mensen direct vanuit de slaapzaal zijn meegenomen naar mobilisatiekantoren... om zich direct aan te melden voor het leger. En het is Feyenoord weer niet gelukt om te winnen van FC Midtjylland. In de Kuip eindigde een frustrerende Europa League wedstrijd voor de Rotterdammers in 2-2. Je hoort verslaggever Frank Wielaert. Het is afgelopen. De Kuip is ontevreden. De spelers zijn ontevreden. De coach zal ook ontevreden zijn. Want Feyenoord verspeelt hier twee dure punten in het vervolg. Om in het vervolg te komen van de Europa League. Bij de ploegen hier, Feyenoord en Midtjylland blijven wel meedoen voor de volgende ronde in de Europa League. Maar vooral Feyenoord heeft niet het gewenste resultaat gepakt. 2-2, net als vorige week. Toen in Denemarken. Dat vinden ze bij Feyenoord te weinig. En er werd nog meer gevoetbald vanavond. AZ nam het op tegen Apollon Limassol, maar ging op Cyprus met 1-0 onderuit. En daarmee is overwintering in de Conference League nog helemaal niet zeker.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 Het is weer thema showtijd. En deze keer heb ik eh, van allerlei platen uitgezocht. Eh, met het thema eh, nou ja, huilen, liefdesverdriet. Kortom, pak je zouden kunnen maar bij en ga me gewoon lekker snotteren. Want misschien zit er wel een hele mooie tussen voor je. Je weet het niet. En we hadden dus net de Lins met Cry Cry Baby. En dat zijn natuurlijk de zusjes Peggy en Patsy Lynn. En dat zijn ook de zussen van Loretta tegelijkertijd. Ze brachten ooit één album uit en op dat album kwamen ze dus het nummer tegen wat je net hoorde. En eh, we houden natuurlijk wel een beetje het schema aan van onze normale shows. We hebben alleen geen Spotlight album, maar we hebben wel eh, meer spiegelplaten. En natuurlijk bluegrass muziek. Bitter Tears, dit zijn Jussie Siren en The Groundbreakers. Sheeran en the Groundbreakers en Bitter Tears. In 1986 brachten Naomi en Winona Judd het album Rocking with the Rhythm uit. Een album waarop je hun achtste nummer 1 hit kunt vinden. Die ook gecoverd werd door onder andere Steve Earl. Maar dit zijn dus de dames The Judds en Cry Myself to Sleep. so you know I can't do more. It's turn close of the door. The lies you told, you know they hurt so deep. So I tá 1986. Dat is ook alweer een aardige tijd geleden hoor. Dat is volgens mij een kleine 35 jaar geleden. De Judds waren dat en Cry Myself to Sleep. En van 1986 gaan we naar 1992. Ellen Jackson en Up to My Ears in Tears. You told me you don't love me. You walked out the door. I stood there. before. So I cried an old blue river in the middle of the floor. Now I'm up to my ears in tears. I'm crying night and day since you went away. The things you used to say, honey, I no longer hear. That water's cold and clear. I'm drowning for you, dear. Up to my ears in tears. 20 years ago. But the words all ran together when the tears began to flow. Cause you left that water running, now it's got nowhere to go. If I can't wash away your memory, guess I'll just go under slow. Cause I'm up to my ears in tears. I'm crying night and day since you went away. The things you used to say, honey, I no longer hear. Water's cold and clear. I'm drowning for you, dear. Up to my ears in tears. Yeah, I'm up to my here. That water's cold and clear. I'm drowning for you, dear. Up to my ears in tears. de eerste spiegelplaat. En daarvoor gaan we naar 1959. Toen was het Ray Price die het nummer voor het eerst uitbracht. Er zouden versies volgen van onder andere Connie Francis, Willie Nelson en zelfs Jerry Lee Lewis bracht het uit. Maar ik heb gekozen voor de versie van Dwight Yoakam daarnaast. Je gaat dus eerst luisteren naar Ray Price en daarna Dwight Yoakam en Heartaches by the Number. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Heartache number one was when you left me got heartaches by the number, troubles by the score. Every day you love me less, each day I love you more. Yes, I've got heartaches by veel Spiegelplaat. Dat was onze eerste spiegelplaat. En in dit uur hoor je er ook nog eentje voorbij komen. En in de tweede uur nog twee zelfs. Maar nu is het tijd voor Amerikanen uit Nederland. Vorig jaar bracht de Nederlandse Hilde Vos haar album The Fool of Love uit. En op dat, nummer, eh, op dat album staat dit nummer, I Never Cried. Seasons come and seasons go. We can never change it all. Just like the memories that we made They will all just fade away Just when I Dat was Hilde Vos met I Never Cried. En we gaan nu naar Keith Urban eh, voor een nummer wat eh, in diverse talentenshows wordt gezongen door kandidaten. Maar het origineel blijft wel het mooiste. Dit is Tonight I Wanna Cry. hell with my pride Let it fall like rain from my eyes Tonight I wanna cry Would it help if I turned this sad song on All by myself sure hit me just drunk enough to let go of my pain. To hell with my pride, let it fall like rain. In 2016 bracht ze het album Nest Vegas uit. Dit waren de Music Road Pilots en The Tears I Wear. Miranda Lambert heeft samen met de Time Jumpers ook een heel erg lekker nummer opgenomen. Het gaat een beetje over tranen en iemand met zijn koffer de deur uitwerken. En dat hoor je allemaal al in All That's Left. Get your shoes on, get your suitcase, your stereo and all of your CD's. No more talking. of more golden classics. is old. 1976. En Marty Robbins, die huilde zijn zakdoek vol bij Hello Heartache. En dan hebben we nog een spiegelplaat. En daarvoor gaan we eerst naar 1982 en daarna naar 84. Eerst Juice Newton en daarna Cathy Mattea. Twee keer Trail of Tears. Dit is de Nashville Spiegelplaat. country is not mine I've seen glitter and I've seen gold I've heard everything that I've been told And I wanna spend my lifetime walking Down a trail of tears I said I wanna spend my lifetime walking Down a trail of tears You know war You know everything that you are for I'm scared of you and I'm scared of me I'm scared of letting my future be And I don't wanna spend my lifetime walking Down a trail of tears I said I don't wanna spend my lifetime walking Down a trail of tears gold I've heard everything that I've been told And I don't wanna spend my lifetime walking Down a trail of tears I said I don't wanna spend my lifetime walking Down a trail of tears dat was dus de tweede spiegelplaat voor dit uur. Je hoorde Juice Newton en daarna Cathy Mattea met Trail of Tears. En luister je nu net dan en eh, je denkt van... hé, hey, wat is er aan de hand hier in de show? We hebben gewoon een themashow voor jullie. En dat betekent geen spotlight album, geen maandartiest... en geen digitale brievenbus. Maar allemaal liedjes die te maken hebben met tranen, met verdriet... met eh, brekende harten. Zoals de volgende, Ricky Shelton, Dit is Heartaches Biggest Texas. heartache big as Texas Deep in the heart of me Such a glad state But still she left us Me and all her memories Now that she's up and gone to Dallas I am so down in Tennessee There's a heartache just know I miss her so. It's a rough ride from an all-time high down to an all-time low. sad state in which you left us. Me and all heart breaks How long can you stand the pain? How long does one grieve when a dream vroeg Gene Shepard zich af... How long does it hurt when a heart breaks? Ik heb geen flauw idee, maar het is wel een mooi nummer. En dan nu gaan we naar Billy Currington. It don't hurt like it used to. down to the story again Currington was dat dus met It Don't Hurt Like It Used To. Ook in de folkmuziek zijn er nummers over liefdesverdriet en gebroken harten. Sarah Humphries en Kristen Lee Morris komen uit Australië en noemen zich Eagle and the Wolf. En zij hebben het over When the Love Has Died. En daarna Dan Gibson en Sea of Heartbreak.